school. Weg met al die pillen en bereid je lekker voor. Dit is de laatste keer, we gaan er weer vandoor. Ik heb genoeg van alle feesten en alleen maar wezen. Dit is de laatste keer, we gaan maar weer naar school. Weg met al die pillen en bereid je lekker voor, we gaan naar school. laatste keer, we gaan maar weer naar school. Weg met al die pillen en bereid je lekker voor. Dit is de laatste keer, we gaan er weer vandoor. Ik heb genoeg van alle feesten en alleen maar wezen. Dit is de laatste keer, we gaan maar weer naar school. Weg met al die pillen en bereid je lekker voor. We gaan naar school. Kom op. Daar gaat hij dan. Oh, lekker, lekker, lekker, lekker. Voor de laatste keer, jongens. Dit is de laatste keer, we gaan er weer vandoor. Ik heb genoeg van alle feesten en alleen maar wezen. Dit is de laatste keer, we gaan maar weer naar school. Weg met al die pillen en bereid je keer, we gaan maar weer naar school